met het NOS Journaal. Drie advocaten hebben een waarschuwing gekregen... omdat zij verkeerd gebruik hebben gemaakt van kunstmatige intelligentie... zoals ChatGPT. Twee van hen zijn verplicht op cursus gestuurd. Ze zouden kunstmatige intelligentie hebben gebruikt... om argumenten bij de rechter te onderbouwen. Er werden verwijzingen gemaakt naar eerdere uitspraken... maar die bleken over iets heel anders te gaan of zelfs niet te bestaan... De afgelopen maanden hebben meerdere rechters tijdens uitspraken al gezegd... dat ze het vermoeden hadden dat advocaten AI verkeerd gebruikten. Bij explosies in de Oekraïnse stad Lviv is een politieagent om het leven gekomen. Ook raakten 15 mensen gewond. De explosies waren vlak bij het historische oude stadscentrum... en volgden na een melding van een winkelinbraak. De eerste knal was toen de politie ter plaatse kwam... En toen een ander politieteam naderde, volgde een tweede explosie. Volgens de autoriteiten in Lviv zijn meerdere auto's beschadigd en ramen van gebouwen gesneuveld. In Iran hebben studenten opnieuw geprotesteerd tegen het regime. Het is voor het eerst dat er weer beelden opduiken van protesten in het land... sinds vorige maand bij grootschalige protesten duizenden doden vielen... Op enkele beelden zijn confrontaties te zien. Het gaan vermoedelijk om gevechten tussen voor- en tegenstanders van de machthebbers. Maar er is nog veel onduidelijk. De opstand vorige maand begon als protest van winkeliers... maar groeide snel uit tot een landelijk protest tegen het regime... vanwege het gebrek aan vrijheid. Sandra Velzenboer en Jorrit Bergsma zijn de vlaggedragers... tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Winterspelen. Die zijn niet in Milaan, maar in Verona... Velsenboer won in het short track twee gouden medailles. Langebaanschaatser Bergsma won gisteren goud op de massastart... nadat hij eerder al brons had gepakt op de 10 kilometer. De sluitingsceremonie in het Romeinse amfitheater begint vanavond om half negen. Het weer bewolkt met flink wat regen bij een graad of 10. Vanmiddag geleidelijk droger en maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland is een ongeluk gebeurd op de A2 Utrecht richting Amsterdam bij knooppunt Holendrecht. Daardoor is de verbindingsweg naar de A9 richting Haarlem dicht.